Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij het Friese dorp Beerdaard is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding. De automobilist die bij het ongeval was betrokken is doorgereden. De bestuurder en het voertuig zijn nog niet gevonden. De politie zegt dat de zwarte auto flinke schade moet hebben en onder meer een spiegel mist. Via Burgernet roept de politie mensen in de omgeving van Beerdaard op zich te melden als ze iets gezien hebben... Duizenden huishoudens in Puerto Rico zitten zonder water. Bij wegwerkzaamheden vorige week is de hoofdleiding geraakt. Daardoor kwam bij bijna 180.000 klanten geen water meer uit de kraan. En zo'n 3000 huishoudens en meerdere hotels zitten nog steeds zonder water. De gouverneur van Puerto Rico heeft een noodtoestand uitgeroepen. De Nationale Garde wordt ingezet om te helpen bij het uitdelen van drinkwater. De Amerikaanse legerhelikopter die begin dit jaar in botsing kwam met een passagiersvliegtuig in Washington vloog waarschijnlijk te hoog. Volgens onderzoekers zit er een afwijking in de hoogtemeters van Black Hawk helikopters... waardoor het toestel mogelijk 40 meter hoger vloog dan de bedoeling was. Door de crash in januari kwam het vliegtuig en de helikopter neer in de potomac rivier Alle 67 inzittenden kwamen om het leven. Het was de zwaarste vliegtuigcrash in de Verenigde Staten in meer dan 20 jaar. In navolging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... willen ook Canada en Malta de Palestijnse staat erkennen. Canada zegt dat mede te gaan doen vanwege toezeggingen van de Palestijnse autoriteit... over bestuurlijke hervormingen en verkiezingen volgend jaar. Malta laat weten dat de erkenning onderdeel is van inspanningen voor duurzame vrede in het Midden-Oosten...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 是。 Uit Zandvoort. ZFM. Turn it inside out so I can see The part of you that's drifting over me And when I wake you're, you're never there And when I sleep you're everywhere me? Do you see me? I'm a man with a mission, and the mission is your heart.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 Got a shoulder you can lean on, lean on.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 I swear it's a truth. each other's hand. Cause we seem to understand the urge van Zandvoort. Dit is ZFM.